Meijer met het NOS-journaal. Het coronavirus is aangetroffen bij een man op het Spaanse eiland Tenerife. Het gaat volgens persbureau Reuters om een Italiaanse dokter... die op vakantie is op het Canarische eiland. De man wordt momenteel in quarantaine gehouden. Zijn testresultaten zijn naar Madrid gestuurd voor een tweede analyse. De man is de derde coronapatiënt in Spanje. Eerder bleken een Brit op Mallorca en een Duitser op het Canarische eiland La Gomera... met het virus besmet te zijn. Het reisadvies voor Noord-Italië is aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om niet naar een aantal plaatsen in de buurt van Milaan te gaan... vanwege de verspreiding van het coronavirus daar. Ook in Rome en omgeving geldt een verhoogd risico, zegt het ministerie. Inmiddels zijn er zeven doden in Italië gemeld door het virus, meer dan 200 besmettingen. Premier Rutte gaat volgende week naar Zeeland om daar uit te leggen... waarom de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuist. De Zeeuwse woede is groot. De lokale VVD-afdeling wil dat partijgenoot Rutte het besluit zelf komt toelichten. Anderhalve week geleden werd duidelijk dat de kazerne in Doren definitief naar Nieuw-Milligen bij Apeldoorn gaat. Ingrid Thijssen wordt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS. Ze is nu bestuursvoorzitter van netbeheerder Alliander. Ze volgt Hans de Boer op bij VNO-NCW. Die kondigde vorig jaar al aan dat hij in juni van dit jaar zou stoppen. Donderdag beslist het bestuur van de werkgeversorganisatie formeel over de benoeming. Thijssen is de enige kandidaat. Ze werd in 2016 nog gekozen tot topvrouw van het jaar... en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van VNO-NCW. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 4.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 You ain't know? I got that Lamborghini dreams when I'm cruising to these streets. Got that bad bitch by my side. Bet they know she played for my team. Guess who everything around me? That's the definition of cream. Come from a city, Philly, with dudes don't make it out of 18. Seen that first body go down. Think I was 14 or 13. All about the green, all about the money. Fuck for real. Get that ass buried that ever seen of a movie. Yeah. Brain open, that stupid. Try to go to war with me, I be suited.